Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De bevrijdingsfestivals door het hele land zijn nu officieel begonnen. Ongeveer een uur geleden werd in Zwolle de aftrap gegeven... toen premier Rutte het bevrijdingsvuur aanstak. Mensen, ehm, gisteren was eh, de president van Oekraïne in Nederland, Zelensky. En dat was een indrukwekkend bezoek. En vandaag, op 5 mei, vieren we met elkaar de vrijheid. We gaan ervan genieten. Ik heb gebeld, het blijft droog. Ja, zo hoor je meer over het weer. Daarna, na het aansteken van het vuur, trad Vrouwtje op. Zij is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Samen met Tabita en Mo vliegt ze het hele land door langs de verschillende festivals. Ines Wesky mag voorlopig geen advocaat meer zijn, zeggen verschillende media. Ze zit op dit moment nog vast omdat het Openbaar Ministerie denkt dat zij berichten van en naar Ridouan Taghi doorspeelde. In een superbeveiligde gevangenis. De Club van Advocaten in Rotterdam heeft haar nu ook geschorst. Pas als ze wordt vrijgesproken mag ze haar werk weer oppakken. In Rijswijk zijn kransen vernield die gisteravond waren neergelegd bij een oorlogsmonument tijdens de dodenherdenking. Volgens Omroep West zijn ze uit elkaar getrokken en in het water en de bosjes gegooid. De politie is druk op zoek naar de daders. En in Rotterdam loopt de kampioenskoorts steeds verder op. Dit weekend zou het al kunnen gebeuren. En dus tovert deze fans een restaurant al om in Feyenoordsfeer met vlaggen en sjaals. Want hij verwacht dat het druk wordt zondag. Nou, ten eerste is allemaal personeel van Feyenoord. Anders word je niet aangenomen. Dat zit in de sollicitatie. En eh, er komen best wel een beetje Feyenoord-fans. Maar ook veel andere mensen. Voor die, eh, die voor die foute club zijn. Maar ja, toch ook. Toch, dus daar die oude achter een doekie. <laughs> Zondag kan het gebeuren voor Feyenoord, maar dan moet eerst PSV zaterdag punten laten liggen. Het weer dan nog, buien, sommige met hagel en onweer. Maar later in de middag wordt het langzaamaan droger. Er zijn ook zware windstoten mogelijk vandaag. Het is 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.